in Amerika. Maar dat hun foto's bij Epstein terechtkwamen, dat wisten ze niet. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon heeft zijn straf gehoord. Hij probeerde ruim een jaar geleden een machtsreep te plegen... en riskeerde de doodstraf, maar het is levenslang geworden. De uitspraak was live op televisie te volgen. Voor de rechtbank stonden honderden aanhangers van Yoon. En de hulpdiensten in Duitsland zijn massaal uitgerukt... toen een gasmelder afging in het parlementsgebouw in Berlijn. De omgeving werd afgezet en het verkeer werd omgeleid. Maar na onderzoek bleek dat het alarm was. De melder werd waarschijnlijk getriggerd door de lucht van een schoonmaakmiddel... met een zeer hoge concentratie. Het weer nog grijs en in het midden en zuiden sneeuw of natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 tot 4 graden en dan gaat het regenen. Later op de dag wordt het weer droog. Dankjewel Marijke informatie 20 vertragingen nog. Dit zijn de drie langs tot de A-wegen. A7 Heerenveen Groningen voor Drachtencentrum 39 minuten. A22 beverwijk velzen tussen eh, Beverwijk en Beverwijk 22 minuten. En A37 Knooppunt Holsloot Hogeveen. Voor Hogeveen-Oosten heb je 14 minuten vertraging. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Hey. Hey Liefie, ik, eh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig. Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkate. 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autopoto los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, Of alvast even ruiken en dan, hmm, dat is het gevoel van thuis. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Het is nu al zomersale bij Toei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 10 dagen met zomersheelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Dit is Radio Veronica. Club. Here we go again. Frank van der Lende. Dit is Veronica. bepaal nou zelf wat er gedraaid wordt. I have heard you on the radio. Veronica's rondje van de zaak. This is the last time But I will say these words. I remember the first time. Starting Something. Dat was het eh, nieuwe uur radio Veronica. En Keen, this is the last time. Veronica's rondje van de zaar tussen 9 en 10. Jij bepaalt de muziek. Eh, van harte welkom om je aan te melden via radioveronica.nl slash rondje van de zaak. Ik krijg ontzettend veel leuke playlists altijd binnen. Deze komt van Willem-Jan Boeien. Willem-Jan, goedemorgen. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Goedemorgen. jij bent van tandenborstel.com. Vind ik sowieso al leuk. Wat doen jullie, behalve eh, ja, iets met tandenborstels? Ja, wij, wij zijn een, eh, een eh, e-commerce bedrijf waarin we gespecialiseerd zijn in, eh, in mondhygiëne. Ja, en dan in, het, in de breedste zin. Dus dat wil zeggen, van een gewone tandenborstel tot ook hele specialistische tandpasta voor mensen die aandoeningen hebben en noem maar op. Oh, dus van dus. alles en nog wat. Van alles en nog wat, Frank. Wat goed. En zowel de handtandenborstel als de elektrische tandenborstel. Ja, ja er zijn uh, handtandenborstels, elektrische tandenborstels. De, de, de, kleine borsteltjes die door de tandarts wordt aanbevolen... die hebben we allemaal liggen. Ja, het is best een breed assortiment als je hele leven om de tandenborstel draait. Althans, je hele werkende leven. Niet, je doet natuurlijk ook nog andere <laughs> dingen, denk ik, maar... Ja, nou, we doen dit, we doen dit met, met 20 mensen. En we hebben uh, 15 jaar geleden gestart. En eh, inmiddels best een leuk bedrijf geworden met een leuk team. Dus eh, ja, nee, we, we, we doen ons best. Oh, ontzettend goed. En dan heb je veel liedjes uitgekozen die rond de twee minuten duren... omdat we natuurlijk twee minuten moeten tanden poetsen. Ja, nou ja, we hadden hier met het team uh, hadden we eh, zitten denken van hoe kunnen we mensen nou eens op twee minuten laten poetsen, want het is toch wel een beetje een probleem. En mensen die, eh, die denken dat ze twee minuten gedaan hebben en het is maar 40 seconden. Dus toen dachten we van nou, misschien is het leuk om een playlist samen te stellen met van allerlei gekke nummers. En die duren twee minuten, ja. of twee minuten en tien seconden. Dus Precies. dat is een beetje het idee. Ik vind ja. het ontzettend leuk bedacht. deze duurt eigenlijk twee seconden te kort, die ik nu ga draaien. Ray Charles Hit the Road Jack, maar dat nemen we voor lief. Hij is 1 minuut en 58 seconden. voor iedereen die nu in de badkamer staat, Poetsen maar. Ja, poetsen, dank je. Doei Willem-Jan. Doei. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to Multicolor. Deze is ook twee minuten. Rondje van de zaak is namelijk het handen, in de handen van tandenborstel.com. En hoe lang moet je je tanden poetsen? Precies twee minuten. Dus wij dachten, eh, we doen eh, Hit the Road Jack van Ray Charles. Maar ook deze Blur en Song 2 nu op Veronica. is heel erg bezig met de lengte van liedjes. Deze is 4 minuten en 8 seconden. Kun je twee keer je tanden inpoetsen, Twee keer een rondje. En volgende die ik ga draaien hier op Veronica in het rondje van de zaak... is gewoon weer na iets meer dan 2 minuten. 2 minuten en 9 seconden. Het zijn de Beatles. people. Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All alone. Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. ook zoekt voor jouw keuken? Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Sportief het voorjaar in? De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de North Face zijn nu binnen bij Bataviastad. En goed nieuws, deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij Bataviastad. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel online online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Voorkomt naar Batavia Stad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Stay tuned. Dit is de verkeersinformatie. Zometeen fijne muziek hoor. YouTube, Beautiful Day is onderweg. Eerst nog eventjes de drie langste files op de A-wegen. A9 Alkmaar eh, Amstelveen. Voor de Wijkertunnel 12 minuten. A22 Beverwijk Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk 28 minuten vertraging. En de 58 Tilburg, Eindhoven, dat was hem. Tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar heb je 12 minuten vertraging. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu Frank van der Lende. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Rondje van de zaak.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 Bill Withers, Eno Sunshine. Veronica's rondje van de zaar tussen 9 en 10. Tandenborstel.com heeft eh, veel liedjes uitgezocht... dus die 2 minuten duren omdat je zo lang je tanden moet poetsen. Uh, daarvoor Beautiful Day van U2. En over U2 gesproken, er is nieuwe muziek uh, uitgekomen. Gisteravond opeens, bam! Een EP'tje, Ed Sheeran en een Oekraïense soldaat... die werken mee op deze plaat. En Bono zegt er zelf over... deze liedjes moesten al even naar buiten. Er zou een heel album aankomen, maar deze zijn zo ongeduldig... want ze zijn nogal uh, maatschappijkritisch. Meer dan terecht natuurlijk ook, gebeurt zoveel. Het gaat onder andere over de Amerikaanse immigratiepolitie ICE... en de oorlog in Oekraïne. Dus die ga je binnenkort ook voorbij horen komen hier op Radio Veronica, hoor. Zekers te weten. Nu was het Beautiful Day. En dit is Like a Version van Madonna. Zes minuten over half tien. Goedemorgen. Dit is Radio Veronica. om je team te motiveren... of die guilty pleasure om je baas over de zeik te krijgen.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 Eh, ik meld me morgen weer. Ik heb er dus nog eh, twee voor je. Ga ik wel redden. Montel Jordan nu, This Is How We Do It. En Prince. Mm. Tot morgen. This is how we do it. It's Friday.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 And people thought the music that he made was good. They left the DJ and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash. Sell a million records and we're making the day. Ooh, I'm buzzing the club. This is how we do it. South Central doesn't like Veronica. Join the club. Hoe lekker is dat? De beste muziek alle tijden. Alle tijden. Dankjewel. Lekker hoor. kwartier. Dit wordt een speelweekend! Nu bij Kruidvat tot en met zondag heel veel speelgoed tweede halve prijs. Nou, wie als eerste bij de winkel is. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekamarkt. Met deze week Knor Wereldgerechten, nu 1 plus 1 gratis. En Chocomel en Fristi, 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafé. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal, een skateboard, die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt. Vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl slash zakelijk. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. Amazon presenteert Sam en zijn leg day. Sam had al drie jaar niet meer gesquat. Als hij moest kiezen tussen de trap en de roltrap, dan nam hij de lift. Zijn beenspieren waren al een tijdje met vakantie. Maar toen shopte Sam op Amazon en kocht hij Olympische gewichten, proteïnepoeder en een krachtige massagegun. Nu heeft Sam dijen om u tegen te zeggen. En een kast vol super skinny jeans. Yes, Sam. Ga voor leg day. Shop op amazon.nl. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst. hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt? Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius retrograde. Dan zakt de verkoop in. Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen. Jep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com slash sponsor nu. Wauw, beauty deals bij Ethos. Zoals Nivea bad, douche en deodorantproducten 2 plus 2 gratis. Mild voor je huid en je portemonnee. Kom voor nog meer beauty deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Mm, de Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee, Plus. Bij Belsimpel vergelijk je alle telefoons en abonnementen en vind je eenvoudig de beste deals. Zo ontvang je deze week de Samsung Galaxy A7 cadeau bij een abonnement van de Bara. Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij Belsimpel. Belsimpel zet de tijd op 10 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur. Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Schaakgrootmeester Jan Timman is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Timman begon met schaken toen hij acht jaar oud was... en werd grootmeester op zijn 22e. Hij werd later zelfs tweede van de wereld tussen grote Russische schakers. Dat gaf hem de bijnaam The Best of the West. Timman was 74 jaar. Er zijn zeker vijf Nederlandse modellen geronseld voor Jeffrey Epstein. Dat heeft RTL ontdekt. De man die dat deed wordt ruim duizend keer genoemd in de Epstein-files. Twee vrouwen bevestigen dat ze zijn benaderd door die man... maar wisten niet dat hun foto's naar Epstein gingen. Ze dachten dat ze een carrière in Amerika zouden krijgen. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon moet de rest van zijn leven...